In de Amerikaanse staat Texas zijn bij tornado's zeker vijf mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen liggen in het ziekenhuis. autoriteiten zijn bang dat de aantallen nog stijgen. De tornado's trokken een spoor van vernieling door de regio's Henderson en Vincent. Veel huizen raakten beschadigd, auto's werden door de lucht geslingerd en bomen ontworteld. Er worden in Texas meer tornado's verwacht. Ten westen van Texel is een Duitse veerpont gezonken. Het pontje voer jarenlang in Duitsland heen en weer over de Rijn ten zuiden van Bonn. Nu werd hij op volle zee van Hoek van Holland naar Finland versleept. De kustwacht probeerde de pont bij Texel nog te redden door een extra sleepboot te sturen, maar dat mocht niet baten. Niemand raakte gewond. Er komt een onderzoek of het verantwoord was de veerpont over zee te verslepen. President Trump heeft de Filipijnse president Duterte uitgenodigd voor een bezoek aan Washington. Dat deed hij in een telefoongesprek na afloop van de top van Aziatische landen waar Duterte voorzitter was. Volgens het Witte Huis delen de twee leiders hun zorgen over Noord-Korea. Gisteren riep Duterte de VS op terughoudend te zijn na de nieuwste rakettest van de Noord-Koreanen. Trumps voorganger Obama uitte steeds felle kritiek op de keiharde strijd van Duterte tegen drugscriminaliteit. Sinds Trump aan de macht is zijn de betrekkingen tussen de VS en de Filipijnen verbeterd. Het weer vrij zonnig, vanmiddag van het westen uit meer bewolking en vanavond in Zeeland kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden en er staat vrij veel wind. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging richting eh, Lisse, richting de Bolle. Op eh, de N207 richting Hillegom staat tussen Abbenes en Hillegom 5 kilometer. En de N208 van Sassenheim naar Haarlem staat tussen Sassenheim en Hillegom 3 kilometer. In beide gevallen kost je dat zo'n drie kwartier extra.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 Nou, die had zo om zich heen. Die begeleidde haar. Prachtig, hè? Ja, eerste nummer weer van het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jacques Duiven en ik ga tot uh, eh, 12 uur nog heerlijke nummers voor u, eh, voor u draaien. Althans, dat hoop ik dat ik u daar een eh, pleziertje mee doe. Kent u allemaal Houten Herman? Een beetje stijf loopt hij rond altijd, hè, Houten Herman. Nee, hij heet natuurlijk Woody Herman. En... The Blues for JP. Die wordt als een... Uh, hoe zeg je dat? Als een kanon gespeeld. for JP. Dat was eh, Woody Herman. Het eerste uur eh, liet ik al genieten van Honey Suckle Rose van Eva Cassidy. Maar ook het tweede uur, eh, toch nog maar weer eventjes een eh, mooi nummer van haar. En dan kunt u eens horen wat een prachtige stem deze dame eigenlijk eh, had. Want ze is niet meer in leven. Ze stierf van een melanoom, uitgezaaid. Ja, die vreselijke ziekte. maar we hebben haar opgeluidstragers, geluidsdragers, luisteraars. God bless the child. Them that's not shall lose. So the Bible says. trad hier al op in eh, Zandvoort in de Krocht samen met Erik Timmermans. Ik heb het over eh, Fibo, fibrofanist. Zeg ik het goed? Vibrafoon. Ja, nist. Vibrafonist en drummer eh, Frits Landersbergen. Once I Loved, zo heet het nummer. En wat hij samenspeelt met de Harry Happel Quartet. Frits Landersbergen. vibrafonist-drummer eh, Frits Landsbergen... samen met eh, het Harry Heppel Quartet. We gaan luisteren naar eh, La Chanson de ehm, Vieux Amant. La Chanson de Vieux Amant, als ik het zo goed uitspreek. Jacques Brel heeft het waarschijnlijk ook gezongen, maar Cor onze Cor onze eigen Cor speelt het ook heel mooi. Luister maar. Bakker was dat. We gaan eh, even naar een meneer die nog wel eens eh, in de straat komt waar u woont, luisteraars.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 For there's nowhere else on earth I'd rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the streets where you ja, zanger met Dusk dat. Hij lijkt een klein beetje op Michael Bublé. Alhoewel, niet helemaal, want hij heeft toch weer ietsje ander... Eh, ja, hoe zeg je dat? Een andere timing, een andere, anders, toch een klein beetje anders stemgeluid. Maar hij lijkt er wel een beetje op. Uh, eh, Ella Gerald samen met Ray Charles. Smooth Sailing. dun dun dun. Ray Charles singers eh, op de achtergrond te horen. En dit was natuurlijk Ella Fitzgerald met... Eh, hoe heet het nummer ook weer eens? Even kijken hoor. Even spieken. Oh ja, Smooth Sailing. Oftewel, uh, ja, lekker rustig, relaxed met de zeilboot.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 And the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. gentlemen. We see the bankers sitting waiting from a tree. En zo begaven we ons even jazzy naar Penny Lane. Samen met de Brian G. White Quartet. We gaan even eventjes genieten van een heerlijk portie fruit. Want u moet niet alleen maar eh, die vette tompoezen verschalken luisteraars. Ook gezond fruit nuttigen. Turks fruit met name. van eh, Rogier van Otterlo... samen met eh, Toet Stielemans. Met het eh, filmthema uit Turks fruit. Want daar luistert u naar. We gaan eventjes zwingen met twee mannen. Robbie Williams en Rufus Wainwright. Swings Both Ways. I'm coming out of the sandbox. You'll get covered in dog dew. I'm gonna get off the seesaw. Say goodbye to your mama. Oh, yeah, let's get high on some pop rock. Pop rock and coke. I'll blow your sock off. Teach you how to laugh at daddy's dirty jokes. Don't hedge your bets, double down if you wanna get ahead in Tinseltown. Turn that smile upside down. Happy people don't have sex. Now, Robbie, everybody swears. the butchest, the bandits, the fayest, the faggots and singers with everything they need. Everybody swings both ways. Face it, Robin, you're a little bit gay. Shall we dance? sitting hard on the pavement. Can you find me some grass? I have a certain arrangement. Up the Khyber Pass. Oh, yeah, let's get high with some fruitcake. Fruitcake and tea. And after I've done her, well, you can do Everybody swings both ways. The bully, the bigot, the giant, the midget, and singers with everything they need. Everybody swings both ways. Face it, Rufus you're a tad gay. Oh yeah. Face it, Robbie. Uh huh. You're a little bit child at play through the meadowland toward the closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night, the lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the lovely smile that introduced me to the days of wine and roses and voor de mensen die zijn stemgeluid nog niet hadden herkend. Dit was Curtis Stiggers met Days of Wine and Roses. Nat King Cole, Love. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you.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 Als je, dat, eh, als je de naam van Dave Brubeck hoort, hoor je meestal Take 5. Maar we gaan ook eens even naar The Square Dance. Dave Brubeck met Jan Square Dance. Miles Davis, So What? En met eh, dit nummer, luisteraars, neem ik meteen afscheid van u... want eh, het is alweer bijna 12 uur en dan komt het nieuws weer voorbij. Ik heb het weer met plezier voor u gedaan. CFM Jazz, 25 jaar al een traditie bij Radio Zandvoort... Volgende week weer een andere collega die eh, ongetwijfeld weer een mooi programma voor u gaat maken.